Kan met het NOS Journaal. Syrische traangas geprobeerd een eind te maken aan een opstand van politieke gevangenen in de stad Hama. De 800 gevangenen kwamen vorig weekend in opstand toen vijf ter dood veroordeelde gevangenen zouden worden overgebracht naar een beruchte militaire gevangenis waar executies worden uitgevoerd. De opstandelingen houden zeven bewakers vast als gijzelaars. Ze denken dat de regeringstroepen de gevangenis daarom nog niet hebben bestormd. De wind heeft de bosbranden in Canada verder aangewakkerd. Gevreesd wordt dat het door brand getroffen gebied tegen het eind van de dag verdubbeld is. De bosbranden duren nu al zeven dagen. De natuurramp is een van de grootste in de geschiedenis van het land. Er zijn tot nu zo'n 88.000 mensen geëvacueerd. 150.000 hectare zijn inmiddels in vlammen opgegaan. Gevreesd wordt dat het daar niet bij blijft. Met temperaturen van tegen de 30 graden en een harde wind grijpt het vuur alleen maar verder om zich heen. Bij de Brennerpas op de grens van Oostenrijk en Italië zijn honderden demonstranten slaags geraakt met de politie. Eén agent is gewond geraakt en tientallen betogers zijn gearresteerd. Demonstranten bezetten een spoorlijn en gooiden met vuurwerk naar de politie. Er werd als ingezet om de betogers uiteen te drijven. De protesten keren zich tegen het plan van Oostenrijk om een 400 meter lang hek te plaatsen bij de grensovergang. In een poging de stroom vluchtelingen in te dammen. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, noemde het Oostenrijkse plan vandaag een politieke catastrofe. In Ede wordt meer politie ingezet in verband met de ongeregeldheden van de afgelopen week. Burgemeester Van der Knaap zei dat tegen de NOS. Ook vannacht werden weer vier auto's in brand gestoken. De gemeente wijst naar een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren uit de buurt. Ze zouden wraak willen nemen omdat hun ontmoetingsplek door de burgemeester is gesloten. Het weer, morgen is het opnieuw zonnig en droog, maar het wordt wel net iets minder warm dan vandaag. Het wordt 24 graden. Ook maandag schijnt de zon en is het warm, maar dinsdag neemt de kans op regen toe en kan het ook gaan omweren. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM.